Goedemorgen, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. De overheid moet beter luisteren naar burgers die twijfelen, bijvoorbeeld over corona, zeggen onderzoekers van het Sociaal Cultureel Planbureau. Ze deden onderzoek tijdens de pandemie naar wat mensen van het coronabeleid bedachten. Een op de vijf Nederlanders zegt dat ze daarover twijfelden. En daardoor groeide het wantrouwen richting de overheid, zegt het planbureau. Wat we ook zien bij een deel van, eh, van de mensen die we gesproken hebben, is dat als je eenmaal echt twijfelt aan de intenties van de overheid, eh, dat dat soort gevoelens ook mee te nemen zijn naar andere onderwerpen. Waarbij je dan denkt, nou heeft het de overheid op andere onderwerpen dan eh, wel het beste met de mensen voor. Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau moet de overheid voortaan nieuwsgieriger zijn... naar wat deze groep mensen is, wie dat zijn en wat hun zorgen zijn. In Budel in Brabant zijn vanmorgen 50 vaten met drugsafval gevonden. De troep lag aan een bosweggetje vlakbij de grens met België. Sommige vaten waren leeg, maar in sommige zaten nog vloeistoffen. De brandweer is met een speciaal team bij om die gevaarlijke stoffen op te ruimen. De afgelopen 12 edities was hij erbij bij de Tour wielrenner Bauke Mollema. Hij is dit jaar door zijn ploeg niet geselecteerd om mee te rijden. Zelf zegt hij daarover dat hij het wel voelde aankomen omdat hij dit voorjaar niet zo goed in vorm was. De Tour begint 1 juli en de selecties van de ploegen worden nu zo'n beetje bekend. Motors, brandend rubber en keiharde stampmuziek. De TT in Assen is dit weekend. Ook het Maagse Festival in de Drentse hoofdstad is in volle gang. autoliefhebbers hun hart ophalen bij het circuit... dan starten de vrije trainingen voor de wedstrijd van zondag. En dan nog het weer. Zon vandaag, maar ook in de middag wat stapelwolken. Het is wel droog en wordt 20 tot 26 graden.